De scholen eh, hebben het Nationaal Programma Onderwijs goed opgepakt. Eh, zijn ook bezig met de wetenschappelijk bewezen interventies eh, om ook op een goede manier de vertragingen op te pakken en ook weg te werken. En natuurlijk is het heel spannend wat er straks in het voorjaar van 22 bij de volgende moment dat we weer informatie hebben eruit zal gaan komen. Maar ik heb er zeer veel vertrouwen in dat er dan ook heel veel al weggewerkt is. Er is trouwens ook goed nieuws, want scholieren Dieren kennen juist meer Engelse woorden dan eerder. Vermoedelijk omdat ze tijdens de lockdowns vaker naar Engelstalige series keken. Twee ambulancemedewerkers in Biddinghuizen zijn deze week zwaar mishandeld op een vakantiepark. Hulpverleners kwamen over op een melding en besloten een gewond persoon niet mee te nemen naar het ziekenhuis. Ze kregen daarom flinke klappen en zijn met meerdere botbreuken naar het ziekenhuis gebracht. Vier mensen zijn opgepakt voor de mishandeling. Een man van 41 uit Voorburgers opgepakt in verband met een antisemitische muurschildering in Rotterdam afgelopen zomer. Die had te maken met oud-Feyenoorder Steven Berghuis, die toen net naar Ajax was gegaan. Op de tekening werd hij afgebeeld met een haakneus en een jodenster... met de tekst Joden lopen altijd weg. Voormalig Barça-speler Sergi Barjoen is nieuwe tijdelijke vervanger van Ronald Koeman. Gisteravond werd Koeman ontslagen als coach van Barcelona... nadat zijn team weer een wedstrijd had verloren. Hij probeerde nog de boel te redden, maar dat was niet genoeg... volgens verslaggever Joep Schreuder. De droom van de Nederlandse coach om bij zijn club te gaan trainen... Ja, die is voorbij. Koeman heeft het geprobeerd met talenten op te stellen. Dat wordt hem ook nagegeven. Maar eh, geld of geen geld, het is genoeg geweest voor Koeman bij eh, Barcelona de assistenten van de Nederlandse trainer zijn ook ontslagen.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 vanwege de toenemende coronadruk, dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit. De ziekenhuizen kunnen de druk nog aan, maar het wordt wel steeds lastiger. Op middelbare scholen zijn door de coronapandemie forse achterstanden ontstaan, staat in een rapport van het ministerie. Met name VMBO-leerlingen lopen achter, vooral bij lezen en rekenen. In Biddinghuizen zijn dinsdagavond twee ambulancemedewerkers ernstig mishandeld. Ze hielpen een gewonde en besloten dat hij niet mee hoefde met de ambulance. Daarna kregen ze flinke klappen. Vier mensen zijn opgepakt. Het weer, vanavond en vannacht helder, minima rond een graad of 8. Morgen opnieuw zon en iets warmer dan vandaag met lokaal 19 graden. of atmosphere. Cause I'll doze off safe and soundly But I'll miss your arms around me send a postcard to you, dear, cause I wish you were here.